Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een overval op een supermarkt in Roermond zijn schoten gelost. Tegen sluitingstijd kwamen gisteravond twee overvallers met bivakmutsen de winkel binnen en eisten geld. Eh, ze bedreigden het personeel en losten een aantal schoten. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. Ze gingen er vandoor op een scooter. Bij de overval in Roermond is niemand gewond geraakt. Het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid waarschuwt luchtvaartmaatschappijen extra alert te zijn op schoenbommen. Maar volgens het ministerie zijn er geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. In december 2001 probeerde een terrorist een schoenbom tot ontploffing te brengen. In 2009 had iemand een bom verstopt in zijn onderbroek. Begin deze maand werd gewaarschuwd dat terroristen mogelijk explosieven aan boord wilden smokkelen in tampasta-tubes. Die waarschuwing kwam vlak voor de opening van de Olympische Spelen in Sochi. Treinreizigers hebben ook komende dag nog last van problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Volgens ProRail duurt het repareren van vier wissels nog zeker tot de avond en mogelijk nog langer. En daardoor rijden er morgen waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de lijnen Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. Het treinverkeer raakte gisteravond in de spits ontregeld, doordat bleek dat er spoedreparaties nodig waren aan de wissels. De ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Frankrijk en Duitsland zijn vandaag in Oekraïne. Namens de EU praten ze met de regering en de oppositie over de uitbarsting van geweld in Kiev. De EU heeft strafmaatregelen voorbereid zoals reisbeperkingen voor leden van de regering en het bevriezen van tegoeden en bezittingen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de situatie in Oekraïne.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 Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that. what Spanish heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away. Wait, wait, wait. I'm a big, big deal. A little fun's all I need, but I can tell she don't believe what I say.